van Brakel met het NOS-journaal. Unilever gaat kippen gebruiken die een beter leven hebben gehad. Vanaf volgend jaar worden onder meer de kipknakworstjes van Unox gemaakt van kippen die meer tijd en ruimte krijgen om te groeien en daardoor minder antibiotica krijgen toegediend. Daarna volgen andere producten met kip. Stichting Wakker Dier voert campagne tegen het gebruik van de zogenoemde plofkippen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft voor het eerst in het openbaar gesproken. Op de staatstelevisie was te zien dat hij een toespraak hield op een groot plein in de hoofdstad Pyongyang... ter ere van de 100ste geboortedag van Kim Il-sung, stichter van het land. Kim Jong-un zei dat versterking van het militaire apparaat de eerste, tweede en derde prioriteit is in het communistische land. Het is precies 100 jaar geleden dat de Titanic op een ijsberg liep en zonk. Dat is onder meer herdacht op een cruiseschip op de plek waar de Titanic in de Atlantische Oceaan verdween. Bij de ramp met de Titanic kwamen 1512 mensen om. In het Noord-Ierse Belfast, waar het schip werd gebouwd, wordt vandaag een herdenkingstuin geopend... waar hun namen op bronzen platen staan vermeld. Peter van Rooyen heeft de Wim Sonneveldprijs gewonnen. De cabaretier was volgens de jury de sterkste in de 25e editie van het Amsterdams Kleinkunstfestival. Van Rooyen speelt volgens de jury een briljant bedachte voorstelling, een meesterlijk spel met wat waar is en wat niet. Het publiek had een andere voorkeur en wees Eva Krutsen aan als winnaar. Een voetbalwedstrijd tussen twee amateurclubs uit in Harderwijk is gisteren uitgelopen op een vechtpartij. Na een overtreding in de slotfase ontstond er gevecht op het veld, waarna ook supporters en trainers op de vuist gingen. Een speler van 27 uit Harderwijk viel en werd hard in het gezicht geschopt. Hij heeft zijn kaak op meerdere plekken gebroken. Een man van 22 uit Kampen is opgepakt. Het weer, eerst veel bewolking, later vanuit het noorden opklaringen.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 alla tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena, alla tu cuerpo alegría Macarena, eh Maria Macarena que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena.